Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het dodental van de dubbele bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot zeker 30. De eerste ontploffing werd veroorzaakt door een zelfmoordterrorist. Kort erna ontplofte vlakbij een autobom. De aanslagen zouden gericht zijn tegen leden van de veiligheidsdiensten. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Taliban. De politie in Zuid-Limburg heeft 14 arrestaties verricht in een onderzoek naar tientallen misdrijven, zoals autodiefstallen, ramkraken en witwassen. In de omgeving van Heerlen zijn 18 panden doorzocht. Er zijn daarbij vuurwapens, harddrugs en een gestolen auto in beslag genomen. De arrestanten worden onder meer verdacht van een ramkraak op een juwelier in Brunsum. Het OM gaat in cassatie in de Valkenburgse zedenzaak. In de zaak werd een 16-jarig meisje door een loverboy gedwongen tot seks met tientallen mannen. Het gerechtshof veroordeelde 23 verdachten tot lage straffen... omdat ze niet bewust op zoek waren naar een minderjarige prostituee. Het OM is het daar niet mee eens en stapt daarom naar de Hoge Raad. Het CDA wil veel strenger gaan optreden tegen wietplantages en drugscriminelen. Het vermogen dat van de criminelen wordt afgepakt moet worden gebruikt om drugsoverlast in probleemgebieden als Noord-Brabant en Gelderland tegen te gaan. Het drugsbeleid van het kabinet is failliet, vindt partijleider Buma. Hij ziet niets in plannen om de drugsteelt en handel te legaliseren. Het kabinet trekt 5 miljoen euro extra uit voor hulp aan vluchtelingen in Irak. Dat maakte minister Ploemen bekend na een bezoek aan heroverd IS-gebied in het land. Ze was onder meer in een kamp met 14.000 vluchtelingen. Ze noemde de situatie daar schrijnend. Volgens Ploemen zal het aantal vluchtelingen in Irak de komende tijd nog verder stijgen. Het weer, lokaal nog een bui, vooral in het westen. Vannacht koelt het in het binnenland af naar 2 graden en kan er mist ontstaan. Morgenochtend regen en in het noorden veel wind. In de middag klaart het op. Vanaf donderdag wordt het kouder. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files met 10 minuten of meer vertraging staan in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes een kwartier vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade een half uur. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Bad Oeverdorp en knooppunt Velsen een kwartier. De ring van Amsterdam tussen afrit Watergraafsmeer en Oud-Zuid 10 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Drieberg en Knoop Oude Rijn een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwe Gouwen 10 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Noorderloos 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oestgeest en Wassenaar een half uur. En 207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen Albanes en Rijnzaterwoude 10 minuten.